Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Iran heeft ongeveer takten. Dat heeft het Israëlische ministerie van Defensie bekendgemaakt. Volgens het leger zijn enkele raketten onderschept. Over gewonden is niets gezegd. Wel zou er schade zijn aan militaire posten. Mogelijk is het een vergelding van Iran voor een raketaanval afgelopen dag... op een Iraanse legerbasis in Syrië. Daarbij zouden acht Iraniërs zijn omgekomen. Israël ontkent dat het die raketaanval heeft uitgevoerd... Sinds Amerika bekend maakte een streep te zetten door de Iran-deal... zijn de spanningen in de regio verder opgelopen. In Noord-Israël, aan de grens met Syrië... zijn tanks en antiraketinstallaties in stelling gebracht... en grote schuilkelders geopend. De Tsjechische ober die vorige maand door een groep Nederlandse mannen werd mishandeld in Praag... is weer thuis. Wel moet hij nog een tijd revalideren. De ober greep in toen een ruzie uitbrak tussen zijn collega en de Nederlanders. Hij werd door de Nederlanders geschopt en geslagen. Daar hield hij onder meer een gebroken kaak en een gebroken oogkas aan over. De Deense schilder en beeldhouwer Per Kerkeby is overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Deense moderne kunst. Werk van Kirkeby is tentoongesteld in het Tate Modern in Londen, het MoMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs. Ook in Nederland hangen werken van hem. Per Kirkeby was 79 jaar. De dierenpolitie heeft 47 verwaarloosde honden in beslag genomen. Ze werden gevonden in een bedrijfspand in de gemeente Hof van Twente. Onder de verwaarloosde honden zijn 24 puppies. Velen zijn gewond, vermagerd en zitten onder de ontlasting. Er is een man aangehouden voor illegale handel in honden... en het slecht verzorgen van de dieren.